Dat zegt de Haitiaanse gezant bij de Verenigde Naties. Daardoor is nog geen begin gemaakt met de wederopbouw, zegt ze. En wonen zo'n anderhalf miljoen daklozen nog steeds in tentenkampen. De gezant steekt ook de hand in eigen boezem. De Haitiaanse overheid is nog niet in staat de hulp te coördineren. De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft zelf een onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat nog maar vier landen geld hebben overgemaakt. Brazilië, Noorwegen, Estland en Australië. Bij de verwoestende aardbeving van januari kwamen volgens de Haitiaanse overheid zeker 200.000 mensen om het leven. Het Libische schip met hulpgoederen voor Gaza ligt in de Egyptische havenstad El Arish. Het kwam daar gisteravond aan. De lading, bestaande uit 2000 ton voedsel en medicijnen, wordt zo snel mogelijk gelost. De hulporganisatie De Rode Halve Maan brengt de goederen naar de Palestijnen in de Gazastrook. Het schip was gecharterd door de zoon van de Libische leider Gaddafi. Israël weigerde het schip door te laten varen naar de Gazastrook. Volgens Libië is na bemiddeling door de Europese Unie uiteindelijk besloten om naar Egypte te varen. Door het noodweer van gisteravond is een vrouw omgekomen en zijn zeker 17 mensen gewond geraakt. De doden viel op een minicamping in het Gelderse Vethuizen onder Doetinchem, waar 20 caravans door een windhoos in een meertje werden gesmakt. Acht kampeerders raakten gewond, vier van hen ernstig. De hulpverlening kwam pas na een half uur op gang doordat reddingwerkers de camping slecht konden bereiken door omgewaaide bomen en hoogspanningsmasten. In Noord-Limburg vielen negen gewonden, de meesten door omgewaaide bomen. Limburg, Noord-Brabant en Gelderland werden het zwaarst getroffen door het noodweer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 15 graden. Overdag wisselen bewolkt en hier en daar een bui.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 Oh, baby, baby, it's a wide world. It's hard to get by just upon a smile. Girl. remember you like a child do. never wanna see you sad. child Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just a funny smile, dude.